Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. De oudste zoon van Ridouan Taghi is opgepakt in Dubai. Volgens de Telegraaf heeft Nederland gevraagd om Faisal Taghi te arresteren. Hij zou de criminele organisatie van zijn vader runnen omdat die vastzit. Verslaggever Remco Andringa. Taghi die gaf volgens het Openbaar Ministerie bijvoorbeeld opdracht aan, eh, aan deze zoon... in welke bedrijven en nieuwbouwprojecten er geld eh, geïnvesteerd moest worden. Eh, verschillende media hebben ook bericht over miljoenen aan drugsgeld... die naar deze zoon van Taghi zouden zijn gesmokkeld. En eh, ja, de nu gearresteerde zoon was volgens hem dus één van de mensen die stiekem communiceerde met Tachi in de gevangenis. En eh, ja, zo hielp om de organisatie draaiende te houden. Ook zou de zoon mee hebben geholpen aan een ontsnappingspoging van Tachi uit de zwaar beveiligde gevangenis in Vught. Het ministerie van Buitenlandse Zaken raadt mensen af om naar het aardbevingsgebied in Marokko te reizen. Met name in een paar plaatsen in de bergen bij Marrakesh is de schade groot en zijn wegen niet goed begaanbaar. Bovendien kunnen er nog naschokken komen. Het water in de Maas is vorig jaar veel viezer geworden. Er zijn meer schadelijke stoffen in de rivier gedumpt... en het water stond vaker laag door klimaatverandering. Nederlandse en Belgische drinkwaterbedrijven vinden dat de Maas beter beschermd moet worden. En de oud-voorzitter van de Spaanse voetbalbond, Rubiales... moest wel opstappen om het mogelijk organiseren van het WK van 2030 niet in de weg te zitten. Zo denkt hij er in elk geval zelf over, vertelt onze correspondent Edwin Winkels. Met alles wat er gebeurt, de schorsing van de FIFA voor over 90 dagen en alle procedures, zegt hij, die tegen mij zijn geopend... heeft het geen zin meer dat ik me vastklamp aan, eh, aan deze functie. En eh, ja, is het beste voor mijzelf, voor iedereen... en vooral ook voor het Spaanse voetbal dat ik me terugtrek. Rubiales kwam drie weken geleden in opspraak... door een ongewenste kus aan een voetbalster van de Spaanse ploeg, Jenny Hermoso. Rubiales houdt zelf vol dat hij onschuldig is. En het weer nog opnieuw veel zon, maar wel ietsje minder warm dan gisteren. Aan de kust een graad of 25. In het oosten kan het 30 graden worden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt langzaam over de A9 nog altijd, vanuit Diemen naar Alkmaar. Bij Alsmeer, daar stranden een kapotte vrachtwagen. Nu is duidelijk dat er ook een oliespoor ligt en dat het asfalt beschadigd is. Daarom duurt het nog tot half tien voordat de weg daar weer vrij is. Tot die tijd is er maar één rijstrook open. De vertraging is 50 minuten. Omrijden kan over de A2 en de A10 via Amsterdam-Zuid. Verder nog viel op de A2 Utrecht-Amsterdam tussen Breukelen en Knopend Amstel. Daar dus 16 kilometer langzaam rijden met een half uur extra op onthoud. Dan drukt op de N201 Hilversum richting Hoofddorp.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 Ben naar Frans en zet hem op 106.9. 106.9. Zie 24 uur per dag. Hete zomerhits. Yeah, pull up the rinse in my brand new whip and go. Oh, With a full eclipse and a moonlit lit like whoa. Everything blurred, mixing all that smoke with the gray goose Fanny baggy on the bar top, both my hands on you Take a picture of my figure Catch a glimpse baby.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 En ik geef je dat van. afraid to show it. She knows it, no matter where she going. Yeah. All eyes on her backside like she's Chloe. Yeah, yeah. she knows it. Yeah, yeah, yeah she knows it. She knows, she knows, she knows ZFM.